uur. met het NOS-journaal. Steven Kraat in de etappe van de Giro naar het ziekenhuis in de Franse stad Briançon gebracht. De renner kwam in de afdaling van de Col Danielo ten val en verloor daardoor zijn roze leiderstrui aan de Colombiaan Chavez. Aanvankelijk leken de verwondingen van Kruiswijk zich te beperken tot een kapotte elleboog. Maar vlak na de finish klaagde hij over pijn aan zijn rug en ribben. Onderzoek in het ziekenhuis moet nu uitwijzen wat er met hem aan de hand is en of hij verder kan in de Giro. De verwachting is dat het team van de renner vanavond nog met een medische verklaring komt. Bij het Centraal Station in Utrecht is de avondspits chaotisch verlopen. Er stonden lange rijen te wachten op bussen die de NS inzet om reizigers naar het zuiden te vervoeren. Rond Utrecht Centraal wordt dit weekend volop aan het spoor gewerkt en vallen veel treinen uit. Daarom zet de NS op verschillende trajecten bussen in. Vanavond waren dat er volgens reizigers veel te weinig, waardoor de wachttijd opliep tot meer dan een uur. Turkije wil de beweging van de invloedrijke geestelijke Gulen op de lijst van terreurorganisaties zetten. De 75-jarige Gulen is een groot tegenstander van president Erdogan. Als de beweging op de lijst staat, wordt het makkelijker voor de Turkse justitie om aanhangers van de beweging te, bevolken, te, te vervolgen. Tegen Gulen zelf loopt al een arrestatiebevel, maar hij woont al jaren in de Verenigde Staten. De EU verscherpt de sancties tegen Noord-Korea. De maatregelen volgen op de kernproef die in januari werd gehouden... en enkele rakettesten in de afgelopen maanden. Volgens de EU is dat een ernstige bedreiging van de internationale veiligheid. Europa sluit het luchtruim voor alle vliegtuigen uit Noord-Korea. Ook schepen uit Noord-Korea zijn niet meer welkom in Europese havens. Verder mogen Europese bedrijven niet meer investeren... in onder meer de mijnbouw en de chemische sector in het land. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kans op een enkele bui. Morgen eerst geregeld zon, later op de dag opnieuw buien. Mogelijk met onweer en hagel. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook zondag kans op regen en onweer.